1 uur. Gert Kluuk met het NOS Journaal. In tegenstelling tot eerdere berichten gaat het luchtruim boven Nederland niet dicht. Eerder vandaag had de Europese luchtverkeersautoriteit Eurocontrol bekendgemaakt... dat het luchtruim boven Nederland, België en het noordwesten van Duitsland vanmiddag gesloten zou worden. Eurocontrol erkent nu dat er een fout is gemaakt. De Europese luchtvaart ondervindt veel hinder van een aswolk boven een actieve vulkaan op IJsland. In Groot-Brittannië zijn alle luchthavens gesloten. Ook in delen van Zweden en Rusland wordt niet gevlogen. De as die in zuidelijke richting trekt kan in de motoren van vliegtuigen komen. Er komt een nieuw besluit over de bekerfinale tussen Feyenoord en Ajax, dat zegt burgemeester Abu Taleb. Bronnen rond het stadhuis melden dat er twee wedstrijden komen, één in Amsterdam en één in Rotterdam. De KVB wil dat nog niet bevestigen. Om twee uur wordt op een persconferentie bekendgemaakt welk besluit is genomen. De finale zou op 25 april in de Kuip worden gespeeld met supporters van Ajax en Feyenoord. Wegens de veiligheidsrisico's is nu besloten dat dit niet door kan gaan. De Nederlandse spoorwegen zijn er voorlopig in geslaagd om het skimmen van kaartjesautomaten uit te bannen. Sinds december zijn alle automaten voorzien van een nieuw voorzetstuk en daarna is er niet één meer geskimd. Vorig jaar hebben skimmers nog 467 keer geprobeerd een vals voorzetstuk op de automaten te plaatsen, waardoor de gegevens van pinpassen konden worden gescand.